Eefje Kunnen met het NOS Journaal. Busjes op de middelbare scholen, maar morgen gaan de acties verder. Er rijden de hele dag geen streekbussen van Arriva in delen van Zuid-Holland en Flevoland. In Deventer en Zwolle staken de werknemers van Sintes... en Connection-chauffeurs leggen het werk neer in IJsselmond en in delen van Noord-Holland. De buschauffeurs willen een nieuwe CAO met concrete afspraken over hogere lonen en minder werkdruk. Volgens de vakbonden zijn de rijtijden vaak veel te krap, waardoor pauzes erbij inschieten. Het dodental van de vulkaanuitbarsting in Guatemala van gisteren is opgelopen tot 62. Honderden mensen raakten gewond. Een stroom hete modder heeft meerdere dorpen verwoest. Het grootste vliegveld van het land in Midden-Amerika is dicht, want daar ligt een dikke laag as... De koffiesector van Guatemala laat weten dat bijna 1% van de koffieproductie als verloren moet worden beschouwd. Het gaat om ruim anderhalf miljoen kilo koffie. In het streng islamitische Saoedi-Arabië zijn vandaag voor het eerst rijbewijzen uitgereikt aan vrouwen. Sinds de regels zijn versoepeld hebben duizenden vrouwen zich ingeschreven voor rijlessen. De kroonprins zou met de hervorming tegemoet willen komen aan internationale kritiek en de economie willen stimuleren. En het Nederlands elftal heeft gelijk gespeeld in het oefeninterland tegen Italië. Zaza scoorde in de 67ste minuut voor Italië. Vlak voor tijd maakte Nederland de gelijkmaker. Steven Berghuis zette voor en Nathan Ake kopte raak. Marokko won zijn tweede wedstrijd in aanloop naar het WK. Het werd 2-1 tegen Slowakije. Het weer nog. De temperatuur daalt tot een graad of 12 en het blijft vannacht droog.